Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter heeft zware straffen uitgedeeld voor aanslagen rond een fruitbedrijf. Bij dat bedrijf in Hedel in Gelderland werd in 2019 kook tussen de bananen gevonden. Medewerkers belden de politie en toen begon de ellende. Er werden brandbommen op hun huizen gegooid of hun huis werd beschoten. Zeven daders hoorden vandaag hun straf, vertelt verslaggever Remco Andringa. En de verdachten die vandaag zijn veroordeeld... waren verantwoordelijk voor een deel van die aanslagen. Vaak s'nachts, terwijl mensen lagen te slapen. Eh, zoals in Hedel, eh, waar een boerderij in brand werd gestoken... en de twee bewoners eh, echt maar net op tijd eh, weg konden komen door eh, uit het raam te springen. De hoogste straf was voor een man die als opdrachtgever wordt gezien. Hij kreeg 10 jaar cel. Een doorgedraaide automobilist uit Voorburg heeft zichzelf bij de politie gemeld. Hij werd afgelopen nacht gezocht voor een geweldzaak in Leiden, maar ging er vandoor toen agenten hem wilden aanhouden. De man ramde meerdere politiewagens met zijn bestelbus. De politie loste waarschuwingsschoten, maar de man kon vluchten. Hij zit nu vast en raakte geen agenten gewond. De politie in Tilburg heeft vijf mannen opgepakt voor meerdere berovingen. Ze lokten hun slachtoffers in de val door zich op dating-apps voor te doen als iemand anders. Eenmaal op de plek van de date bedreigden ze hun slachtoffer en gingen ze er vandoor met geld. De verdachten zijn tussen de 17 en 22 jaar. Het ging dit jaar niet zo lekker met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer moest er 1400 doden omdat er anders te veel dieren rondlopen in het natuurgebied in Flevoland. Maar dat is niet gelukt. Het zijn er maar 157 geworden. De edelherten die lopen gewoon weg. En het gebied is open. Je ziet dat ze, ze zien je aankomen. En gaan dan op de, op de ren. En als je dan ergens zit of staat, nou, dan is het heel moeilijk om er dichterbij te komen. En daar hebben we echt een koude periode voor nodig. Door de zachte winter hadden de dieren genoeg te eten, waren ze lekker fit en alert, zodat ze op tijd weg konden rennen. Het weer nog, code geel. Er trekken flinke buien over met zware windstoten en kans op hagel en onweer. Vanavond ook nog nat en winderig. Morgen een hoop minder gewaai en geregen. Dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate.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 President Poetin gebruikt de opbrengsten namelijk om de oorlog tegen Oekraïne te betalen. Estland stapt daarom over op vloeibaar aardgas. De Duitse inlichtingendienst heeft radioverkeer onderschept... waarin Russische militairen praten over burgerdood in Butsja. In die gesprekken hebben de Russen het over iemand die in Butsja van zijn fiets is geschoten. En de politie heeft een man van 40 uit Voorschoten aangehouden... nadat hij de afgelopen nacht met zijn bestelbus meerdere malen in is gereden op politieauto's. Agenten wilden hem aanhouden en hebben gericht op het busje geschoten. De man ging er te voet vandoor. Het weer vanuit het noorden trekken er buien over het land. Daarbij is kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het is een graad of 10. Dit is ZFM. It's gonna be alright tonight. Oh my, it's gonna be alright.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 En je moet gaan slapen. Oh, en ik weet donders goed waarom ik zoveel van je houden kan. Maar je wordt snel ouder. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen. Je weet wat je wel en niet wil dan je pa verdient.